en Gambia heeft het aantal reserveringen zelfs met 60 zien dalen. Turner Epke Zonderland is in China opnieuw wereldkampioen geworden aan de rekstok. Hij bleef zijn concurrenten ruim voor. Het zilver ging naar de Japanner Ushimura. Het brons is gewonnen door de Kroaat Mosnik. Vorig jaar werd Zonderland voor het eerst wereldkampioen op de rekstok. De twee mannen die gisteren zijn aangehouden in het huis in Hilversum waar een explosief is gevonden, zitten nog vast. De twee wonen niet in het huis. De politie zoekt nog naar de bewoner. Nadat het explosief gisteren was gevonden, moesten de bewoners van bijna 30 woningen in de omgeving enige tijd hun huis uit. In Irak gaan twaalf Britse militairen Koerdische strijders leren om te gaan met zware Britse machinegeweren. De militairen blijven een week in Erbil, in het Koerdische gedeelte van Irak. Met de machinegeweren moeten de Koerden islamitische staat bestrijden. Het Britse team doet zelf niet mee aan de gevechten tegen IS. De orkaan Hoed heeft de oostkust van India bereikt. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen. Door zware regenval en zware windstoten zijn in het gebied bomen ontworteld en elektriciteitskabels gebroken. In een grote havenstad zijn gebouwen onder water gelopen en op sommige plaatsen is geen telefoonverkeer mogelijk. Gisteren werden 400.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Het weer van tijd tot tijd zon. Vanmiddag raakt het vanuit het zuiden bewolkt en vanavond gaat het regenen. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking en geregeld buien met kans op onweer. En het is dan een graad of 18. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat file op de A12 Utrecht richting Den Haag...